Op verzoek van de Tweede Kamer schreef Blok een Rusland-strategie. Daarin staat hoe volgens het kabinet met het land moet worden omgegaan. Blok schrijft dat Rusland doelbewust desinformatie verspreidt en spioneert. Volgens de minister proberen ze waar mogelijk EU-lidstaten tegen elkaar uit te spelen. Als voorbeelden noemt Blok de ramp met MH17 en de poging vorig jaar om het OPCW in Den Haag te hacken. Steeds meer kinderen groeien op bij een alleenstaande ouder, meestal de moeder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Begin dit jaar woonde 1 op de 6 kinderen bij de vader of de moeder. 20 jaar geleden was het 1 op de 9. In totaal gaat het om ruim een half miljoen kinderen. De oorzaak is meestal een scheiding, het overlijden van een van de ouders... of dat de ouders nooit hebben samengewoond. De meeste eenoudergezinnen zijn in Heerlen en Rotterdam. In Staphorst en Urk is het aantal het laagst. Nederland heeft Marokko bedankt voor de hulp bij het opsporen van crimineel Ridouan Taghi. De korpschef van de landelijke politie zou hebben gebeld met de Marokkaanse Veiligheidsdienst, meldt een Marokkaanse nieuwssite. De Veiligheidsdienst zou informatie hebben gegeven die leidde tot de aanhouding van Taghi in Dubai. Reddingswerkers op een van de Galapagos-eilanden proberen te voorkomen dat meer dan 2000 liter brandstof aanspoelt. Zaterdag zonk een schip voor het eiland San Cristobal. En daar lekt nu diesel uit. Op beelden is te zien dat er onder meer barrières zijn aangebracht om de unieke natuur van het eiland te beschermen. Steeds meer Nederlanders pakken de trein naar het buitenland. 4 miljoen mensen boekten dit jaar een ticket bij NS International. Een stijging van 13 procent. Vooral bestemmingen die relatief dichtbij zijn, waren populair. Het weer, hier en daar een bui, af en toe zon, vrij veel wind en het wordt 9 graden. Morgen bewolkt en regen en het blijft vrij zacht met 5 tot 10 graden.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 En als je nu nog snel naar buiten rent, dan kun je Mars zien. Rechts van de maan is Mars nog heel even te zien. hardly ever here. The rest of us, we're to disappear. How do I stop myself from being just a number? How will I hold my head to keep from going under? hier bij ZFM waar het bijna kwart over acht is. De zon komt hier in Zandvoort. Het wordt een heerlijke dag volgens mij. 2000 meter hoogte. Dan trekken we, dan trekken we de skibroeken uit en wrijven we mekaars billen in met sneeuw.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 Always down for all my nauseous wine. But I think I'm here to solo. Hold my niggas don't mind. Stick out my tongue and I'm about ready to hit this pretty, pretty bitty with persistence. Yo, I don't think y'all hit Brown sugar, babe. I guess high off of love, don't know how to behave. Hey. speciaal voor iedereen die nog lekker in bed ligt. Het is kerstvakantie. Geniet ervan. Buiten 8 graden op de officiële ZFM thermometer. Het blijft droog vandaag. Voor een graad of 9, 10. Prima weer om je voor te bereiden op de nieuwjaarsduik. Dus dat zou je prima kunnen doen vandaag. 8 voor half 9 hier bij ZFM in de ochtend. Goedemorgen Zandvoort. what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul is Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy cosmic to There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a of the children do I had to phone someone, so I picked on you. Oh, oh, oh. hey, that's far out. So you heard switch on the TV. We may pick him up on Channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fights. There's a star. Starman, David Bowie 1972 alweer. En nu weer heel bekend vanwege die reclame die we de hele dag doorzien. Wij gaan door, lekker muziek hier met de nieuwe van George Michael. En dat klinkt natuurlijk heel erg raar, de nieuwe. Maar hij is net uitgekomen. Oud nummer, wat weer opnieuw uitbracht. Nou, heel verhaal. Hier is hij, de nieuwe George Michael. So you raise another glass Looking for was leaning on the grass, dreaming of a sunnier day. that never came. How could it be? the present is the past. It's hard to believe. that's true. Your was a girl. She just wasn't thinking of the day that looked at him to that I I will always, I will always, I will always, I will always try to get my life together. I guess we always, guess we always give my giver. I guess we always, guess we always knew that it would be. man to my wife. I saw the children as the things to play. I nearly dropped a pill and a drink. I know how low it can sink. My heart, my heart is better than that. To fight in my life, for raise a hand to my wife. I saw the children as a thing. This is how we want to get high, George Michael. Nieuw uitgebracht. Ja, dan is het precies half negen. Dan neem ik je mee naar 1936. De film Modern Times, Charles Chaplin. Je kent hem ongetwijfeld. Die man die in die grote machine terechtkomt. En dan door al die tandwielen gaat. En in die film zit een thema thema Smile. Dat thema is tijdloos en is door honderden mensen is dat opnieuw uitgebracht. En ook door Michael Jackson. 1997. Michael Jackson met Smile. is aching. Smile, though it's in the sky, you'll get by. ZFM. Destiny Child hier bij ZFM waar het 7 over half 9 is. En daarvoor hoorde je Michael Jackson met Smile, het liedje uit 1936 van Charles Chaplin. Ja, en dan gaan we nu helemaal terug naar 2019. Om precies te zijn naar 13 december.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 Graag gezien de gasten bij ons in het programma Alternative met Jaap en Marco. En eh, ja, het is gewoon ontzettend leuk. En wat leuk is, vanavond is een extra Alternative in het kader van de Rob Acta Award. En eh, Jaap die zal hier eh, om 8 uur het laatste nieuws vertellen. Zal ook fragmenten laten horen. Allemaal over de Rob Acta Award die op dit moment bezig is. En we hebben live opnames vanuit het Paradiso. Paradiso zeg ik al, vanuit vanuit Haarlem. En, eh, ik, eh, ik hou mijn mond maar. Palantini is al begonnen. Maar luister in ieder geval vanavond naar Jaap om 8 uur. But the flames couldn't go much higher. We find paint us with sound. down the of a dream that cannot breathe in its harsh reality. those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. Paolo Nutini hier bij ZFM waar het kwart voor negen geweest is. Ja, en dan is er steeds meer bekend over de Formule 1. Dit is een eh, document van 75 pagina's met allemaal plannen. En eh, daarin ook dat, eh, dat laatste weekend waar het natuurlijk allemaal over gaat. Op de vrijdag is er een extra Jumbo familiedag in plaats van de Jumbo racedagen. En in die weekend uh, er zijn ook allerlei optredens. Nick en Simon komen naar Zandvoort, de jeugd van tegenwoordig. En eh, Duncan Lawrence komt met het Metropoolorkest. Orkest. Misschien kan hij dan ook de nieuwe winnaar van het Songfestival meenemen. Ondertussen gaan wij gewoon door hier bij ZFM met Santana. Hier is hij met zijn laatste plaats. you one Santana, 74 jaar oud en brengt nog steeds een nieuwe plaat uit. En hij komt naar Nederland volgend jaar. Kijk bij Mojo online en dan zie je dat Santana komt.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 Maar het is gewoon doorgaan met muziek. En eh, ja, nog bijna. En dan is het 9 uur. En eh, tot die tijd nog even ABBA. Laten we dat maar doen. left the station just when it was two. I must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial. past two. And at the time, I never even noticed I was blue. I must have kept on dragging through the business of the day. Without really knowing anything, I hid a part of me away.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 Ik kijk naar buiten en ik zie een prachtige zonsopgang hier boven Zandvoort. Zometeen na 9 uur ben ik bij je terug. Eerst even het journaal, het verkeer, wat heel weinig zal zijn. Wat reclames en dan beginnen we met de nummer 1 van dit moment in Amerika. En die staat na 25 jaar nu op 1 voor het eerst. En nou, dan weet je vast wel welke dat is. En ik hoor je graag om 9 uur terug. Tot zometeen. ZFM stuur jullie allemaal fijne dagen en...